met het NWS Journaal. De oud-staatssecretaris Meent en Van Eyck van Financiën roepen het kabinet op snel extra geld vrij te maken voor de Belastingdienst. Ze zeggen in de Telegraaf dat ze zich zorgen maken over de problemen bij de fiscus, waardoor het innen van belasting in gevaar komt. Van Eyck noemt de fiscus de bloedsomloop van de samenleving. Van Meent hoopt dat de huidige staatssecretaris snel genoeg geld krijgt om de problemen op te lossen. T-Mobile moet een klant bijna 1100 euro terugbetalen voor een abonnement uit 2013 waarbij een gratis telefoon werd aangeboden. Volgens de rechtbank werd het toestel in werkelijkheid door de klant afbetaald en voldeed T-Mobile daardoor niet aan de regels. De zaak werd aangespannen door Consumentenclaim. Die zegt dat deze uitspraak belangrijk is voor zo'n 70.000 andere claims over telefoons die ten onrechte als gratis werden aangeboden. Volgens consumentenclaim wordt binnenkort ook KPN voor de rechter gesleept in een soortgelijke zaak. Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet en loopt nu weer gelijk met Zuid-Korea. De aanpassing werd al aangekondigd na de top tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon. Noord-Korea voerde in 2015 een eigen tijd in, toen het land steeds meer onder vuur kwam te liggen vanwege zijn kernwapenplannen. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was. Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land. Vandaag zijn er ook 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Fedde Le Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Het weer, de dag begint fris. Lokaal kan het aan de grond vriezen en ook kan er wat mist voorkomen. De zon schijnt uitbundig. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.